De NS verwacht dat er mondjesmaat treinen zullen rijden. Basisscholen mogen weer open, maar veel blijven nog een extra dagje dicht omdat het de vraag is of leraren wel kunnen komen. Het OM gaat niemand strafrechtelijk vervolgen voor het mortierongeluk in Mali... waarbij in 2016 twee Nederlandse militairen omkwamen, dat schrijft het AD. Volgens het OM is de precieze oorzaak van de vroegtijdige ontploffing van de mortier... niet met volledige zekerheid te achterhalen. Maar de advocaat die de nabestaanden bijstaat zegt dat er nog genoeg te onderzoeken is. Zuid-Afrika heeft het gebruik van het AstraZeneca-vaccin opgeschort. Uit eerste testresultaten blijkt dat het vaccin maar beperkt beschermt... tegen milde en matige symptomen van de Zuid-Afrikaanse coronavariant. Ontwikkelaars verwachten dat ze het vaccin tegen de herfst zo hebben aangepast... dat de prik wel voldoende bescherming biedt tegen deze variant. De Super Bowl is gewonnen door Tampa Bay Buccaneers, net als in 2003. Ze wonnen de American voetbalfinale van titelverdediger Kansas City Chiefs. Tom Brady van de Buccaneers was met 43 jaar en 188 dagen de oudste speler ooit in een Super Bowl. In Melbourne zijn de Open Australische Tenniskampioenschappen begonnen. Het Grand Slam toernooi was drie weken uitgesteld... zodat alle spelers uit het buitenland in de gelegenheid waren... om twee weken in quarantaine te gaan. Aranska Rus is in de eerste ronde al uitgeschakeld... door de als 15e geplaatste Poolse Iga Swiatek. Het weer zwaar bewolkt met op veel plaatsen enigheid sneeuw. De oostenwind is matig tot krachtig, op de wadden nog hard. De middeltemperatuur ligt tussen min 4 en min 6 graden, maar het voelt aan als min 10. Vanavond grotendeels droog en dan neemt de wind af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een korte file op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knoppen Beverwijk en Afrit IJmuiden is de vertraging 5 minuten.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 18 with an attitude of 19. Kinda snotty, acting real rude. But as long as you a diggy, diggy, thick girl, you know that it's peeps I peep something coming towards me up the dance floor. Sexy and real stuff. Hey, she been peeping and I dig the last video. Someone tell her you go. How could I tell her no? Measurements was 36, 25, 34. Yelling. I like the way you brush your hair. And I like those stylish clothes you wear. I like the way the light hit the ice and glint. I can see you moving way over there. If you wanna go and take a ride with me, we three vouchers on the boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. Four got six rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, put the change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own game.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 Oh, wow. to tell ya You won't believe how many people straight out of the flow Most said that I was a failure But now the same motherfuckers asking me for dough And I'm yelling I can't help ya Yo Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no, for real? Hey yo, now that I'm a fly guy and I fly high. Uh, Wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no studs. Shh wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy crisp. telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish.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 Het OM gaat niemand strafrechtelijk vervolgen voor het mortierongeluk in Mali... waarbij in 2016 twee Nederlandse militairen omkwamen. Dat schrijft het AD. Volgens het OM is de precieze oorzaak niet te achterhalen. Zuid-Afrika heeft het gebruik van het AstraZeneca-vaccin opgeschort. Uit eerste testresultaten blijkt dat het vaccin maar beperkt beschermt... tegen milde en matige symptomen van de Zuid-Afrikaanse coronavariant. Het weer zwaar bewolkt met op veel plaatsen enige tijd sneeuw. De oostenwind is matig tot krachtig. Middagtemperatuur tussen min 4 en min 6. man. Om alles wat ik niet weet en voor niets had ik een oplossing. Behalve dan bereid met you in another life Maybe then we could pretend There's no gravity in the words we write Maybe you didn't mean it Maybe blonde was the only rhyme Some people will believe it, and some will read in between the lines. You're putting me in the spotlight, but I've been under it all my life. Sit on my life, want my heart to be breaking, breaking. No, I'm happy and you hate it, hate it. Oh, and I'm not asking you to let it go, but you've been telling side, so I'll be telling.